4 Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Braziliaanse vleesverwerker GBS heeft 9 miljoen euro betaald aan hackers. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. GBS is de grootste vleesverwerker ter wereld. Het bedrijf werd begin juni getroffen door gijzelsoftware. Daarmee kunnen hackers de computersystemen op afstand overnemen. Na het betalen van losgeld geven ze de systemen weer vrij. Door de hek kwamen fabrieken in de VS, Canada en Australië stil te liggen. Waarschijnlijk zat een groep Russische cybercriminelen achter de hek. Oxfam Novib luidt een noodklok over de gevaren waar jonge vluchtelingen in Europa mee te maken krijgen als ze 18 worden. Ze raken vaak dakloos en lopen risico te worden uitgebuit. De hulporganisatie deed onderzoek in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. Deze landen slagen er volgens Oxfam Novib niet in om 18-plussers te beschermen en te ondersteunen. Over Nederland merkt het rapport op dat een groot deel van de steun... die minderjarige asielzoekers krijgen in één klap wegvalt als iemand 18 wordt. Donald Trump had niets te maken met een gewelddadige beëindiging van een antiracisme demonstratie vorig jaar juni. Veel mensen dachten dat omdat hij vlak na de ontruiming in de buurt een foto liet maken waarin hij een bijbel omhoog hield voor een kerk. Maar in een nieuw rapport staat dat Trump geen opdracht had gegeven voor de politieactie. De demonstranten moesten weg omdat er een veiligheidshek geïnstalleerd moest worden. De VS en het Verenigd Koninkrijk gaan komende dag met elkaar om tafel... om te praten over het hervatten van reizen naar elkaars land. De luchtvaartmaatschappijen dringen er bij de regering van de VS al langer op aan... het land weer open te gooien voor mensen van buiten de VS. Vanwege de coronacrisis werden buitenlanders tot nu toe geweigerd. De VS wil ook in gesprek met de EU over hoe reizen veilig hervat kunnen worden.